Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea over de oplopende spanningen... lijken nog niks te hebben opgeleverd. De landen praten sinds zaterdag met elkaar... om proberen te voorkomen dat de spanningen escaleren. De Zuid-Koreaanse president Park zei vanochtend dat Noord-Korea excuses moet aanbieden. Onder meer voor het plaatsen van landmijnen... waardoor twee Zuid-Koreaanse soldaten gewond raakten. Bondskanselier Merkel praat vandaag met president Hollande over de vluchtelingencrisis in Europa. Duitsland en Frankrijk willen een gezamenlijke Europese aanpak voor het verdelen van migranten over Europa. In Duitsland zijn de laatste tijd veel spanningen vanwege het recordaantal vluchtelingen dat het land inkomt. Bij een nieuwe asielzoekersopvang in Heidenau bij Dresden zijn voor de derde avond op rij rellen uitgebroken. Dit keer waren er gevechten tussen linkse en rechtse betogers. Vrijdag en zaterdagavond protesteerden rechtsextremisten tegen de komst van de asielzoekers. Daarbij raakten zeker 31 agenten en enkele betogers gewond. Terreurgroep Islamitische Staat heeft een eeuwenoude tempel in de historische stad Palmyra in Syrië opgeblazen. Dat melden Syrische activisten. De tempel is gebouwd in de eerste eeuw na Christus en stond bekend als een van de belangrijkste gebouwen in Palmyra. Sinds dit voorjaar hebben IS-strijders de stad in handen en hebben ze al meer cultureel erfgoed verwoest. Hulpdiensten gaan vandaag verder met de zoektocht naar een jongen van 14 die sinds gistermiddag wordt vermist. Hij raakte zoek toen hij met familie ging zwemmen bij de Maarseveense plassen. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet met duikers, een sonarboot en een politiehelikopter. Maar de jongen werd niet gevonden. Vanochtend wordt er weer verder gezocht. Het weer, het is wisselvallig met veel wolken, soms zon en vooral smiddags buien met kans op onweer.